Zes uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na Prinsjesdag verlopen ook de algemene politieke beschouwingen anders dan normaal. Om afstand te kunnen houden zijn niet alle ministers en Kamerleden erbij. Vandaag komen de fractievoorzitters aan bod. Morgen reageert premier Rutte namens het kabinet. Als eerste is straks PVV-leider Wilders aan de beurt... als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij. Amerikaanse president Trump denkt dat een vaccin voor het coronavirus mogelijk binnen drie of vier weken klaar is. Hij zei dat op een verkiezingsbijeenkomst. Als de voorspelling van Trump uitkomt, is er een vaccin voor de presidentsverkiezingen van 3 november. Trump zei op de bijeenkomst nogmaals dat het virus uiteindelijk vanzelf zal verdwijnen. De VN-veiligheidsraad heeft een resolutie aangenomen die landen oproept het wapenembargo voor Libië te respecteren. Ook moeten alle huurlingen uit het land worden teruggetrokken. Volgens een VN-rapport schenden met name Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten en een aantal bedrijven het wapenembargo. In de Verenigde Staten is een Uber-chauffeur die in 2018 in een zelfrijdende auto iemand doodreed, aangeklaagd voor dood door schuld. Volgens de aanklager zat de vrouw op haar telefoon te kijken. Zij ontkent dat. Vanwege het ongeluk werden experimenten met zelfrijdende auto's gestaakt of opgeschort. De familie van de Amerikaanse Brianna Taylor... die een half jaar geleden door politieagenten werd doodgeschoten... krijgt een schadevergoeding van zo'n 10 miljoen euro. Daarnaast heeft de burgemeester van Louisville, waar ze woonde... hervormingen bij de politie aangekondigd. De zwarte vrouw van 26 lag in bed toen politieagenten haar huis in Louisville binnenvielen...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 www.zfmzandvoort.nl I feel Can you find release? And will you ever change? Will you ever write your masterpiece? Are you still in school? Living up to expectations, James. You were so relied upon. Everybody knows how hard you try. someone else.